Ook het begrotingstekort is gedaald. Blijkt uit het financieel jaarverslag van het Rijk... dat traditioneel op de derde woensdag van mei is gepresenteerd. Toch is minister Dijsselbloem van Financiën tevreden. Hij zei dat de overheidsfinanciën nog niet de topconditie hebben van Daphne Schippers... toen ze vorig jaar wereldkampioen sprint werd. Maar het jaarverslag laat de opbrengst zien van de lastige maatregelen van de afgelopen jaren... zei Dijsselbloem bij de aanbieding van het rapport aan de Kamer. In Alfa aan de Rijn is een nieuw brugdek geplaatst van de Koningin Juliana-brug. Vanochtend om 8 uur werd daarmee begonnen en een half uurtje geleden was de klus geklaard. Het was de tweede poging. Vorig jaar augustus eindigde de eerste poging in een ravage. De twee bouwkranen die het brugdek moesten plaatsen vielen om en kwamen terecht op winkels en huizen in Alphen. Ook het Japanse autoconcern Suzuki heeft gesjoemeld met de brandstofcijfers. Technici van het bedrijf hebben volgens Japanse media bewust onjuiste methodes gebruikt om het verbruik te meten. Het is niet duidelijk hoe groot de zaak is en of het ook om auto's gaat voor de Europese markt. Na de bekendmaking kelderde het aandeel Suzuki op de beurs van Tokio met 15%. Vorige maand werd bekend dat ook de Japanse autobouwer Mitsubishi op grote schaal verkeerde verbruikscijfers heeft gegeven. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben goede zaken gedaan op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tokio. Oranje versloeg de Dominicaanse Republiek met 3-0. Het was de derde zegen voor Nederland dit toernooi. De volleybalsters staan nu op de derde plaats in de ranglijst. Vier van de acht deelnemende landen mogen door naar de Spelen in Rio. Het weer in het oosten nog wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het kan wat gaan regenen. Vanmiddag en vanavond vooral in het binnenland kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wat meer zon en iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt 3. En op de A5 Hoofddorp Amsterdam de nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Hoek en knooppunt 5 kilometer.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 I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want no ritme, van ZFM.